Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. We beginnen met nieuws over deze man. Ja, het is Joost Klein, want de loting van het Eurovisie Songfestival is bekend. Klein zal in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival Nederland vertegenwoordigen. En dat is voor hemzelf geen goed nieuws, want dan kan hij namelijk geen stemmen pakken uit Duitsland. Waar hij met Friese Jong, dat je net hebt gehoord, een dikke hit te pakken had. Duitsland mag namelijk alleen in de eerste halve finale stemmen. Het Eurovisie Songfestival begint trouwens op 9 mei. Nog steeds is het dikke chaos op veel wegen in België en Frankrijk door boerenprotesten. Het gaat ook nog wel even door totdat de Europese top van donderdag is geweest. De boeren willen Brussel oproepen tot minder strenge regels. Grootste bezwaar, dat zien we in Nederland, Frankrijk, Duitsland, België... is gewoon de Europese wetgeving, Europese doelstelling die al landbouw ja, die lammen want een stop hangen. Nu is het momentum. Nu moeten wij eh, op straat komen. De Franse president Macron heeft al beterschap beloofd in zijn land... door Oekraïns graan duurder te maken. En dat was tot nu toe eigenlijk veel te goedkoop... door allerlei belastingvoordeeltjes vanwege de oorlog. In Amsterdam zijn bij een groot internationaal onderzoek een grote hoeveelheid zware vuurwapens gevonden. Zes mensen zijn opgepakt, onder wie een vrouw die de godmother van de Amsterdamse onderwereld wordt genoemd. Zij heeft zowel de Nederlandse als de Colombiaanse nationaliteit. De vrouw van 47 hield zich bezig met de handel in drugs vanuit Zuid-Amerika. En dan nog naar deze vrouw. Eh! Celine Dion, de Canadese zangeres, treedt al een tijdje niet meer op... omdat ze lijdt aan het stiff person syndrome. Dat is een spierziekte. Prime Video komt nu met een documentaire over het leven van Dion... waarin ze terugblikt op haar carrière en ook gaat vertellen over haar aandoening. I Am Celine Dion heet de documentaire... en hij is trouwens al genomineerd voor een Oscar. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overal droog. Morgen beginnen we met op sommige plekken wat zon. Maar later trekt het overal dicht en wordt het een graad of acht.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 En eh, ik kan u verzekeren, luisteraars, eh, ze maken volkomen waar wat ze ook eh, op cd hebben gezet. Die live uitvoering was ook fantastisch om, om te beleven. We gaan een mooi nummer draaien voor Onno Hulshoff. Onno, we gaan dromen, jongen. allemaal bij mij. Ik heb zoete dromen, stoute dromen en ook dromen over trouw. Die je samen kunt beleven en bij voorkeur man en vrouw. Het zijn de best verkochte dromen, ook al duren ze maar kort. Omdat degene die ze droomt al spoedig huilend wakker wordt. Om daarna snel weer voor een nieuwe terug te komen omdat men toch wil blijven dromen. Wees wijs, koop bij mij, haal je dromen allemaal bij mij. Ik heb goede dromen, taaie dromen van het ouderwetse soort die nog vaak worden gekocht door predikanten enzovoort. tal achterhaalde idealen over goed en over slecht, om in die droom althans te leven, zoals Christus heeft gezegd, maar die op elk beslissend ogenblik weer zwijgen, omdat ze niet wakker zijn te krijgen. bij mij. Al je dromen, allemaal bij mij. Ik heb goede dromen hoor meneer ook seksueel als u wenst. Zodat u droomt dat uw potentie aan het ongehoorde grenst. Dat u de grootste hebt waarmee u elke mooie vrouw verrukt. Ja, zelfs uw eigen vrouw komt klaar wat u in werkelijkheid niet lukt. Het heeft bij menige frustraat een ramp voorkomen. Maar ja, het blijven altijd dromen. Weet kom bij mij. Al je dromen, allemaal bij mij. Alleen dat is de droom die waarheid wordt, omdat de mens zich meestal liever in onware dromen stort. De droom die waar is, is wat minder hemelsblauw, dat is wel zo. Hij is wat meer met bloed doorlopen, maar je krijgt hem ook cadeau. En daar komt bij, er is geen mens die kan ontkomen aan zijn eigen ware droom. Robert Long. Nam ons mee in zijn dromen, luisteraars. De minuut waarop jij mij verlaten hebt, ja, dan stort ik al helemaal in. One minute you're gone, I cry. The minute you're gone, I die. Before you walk out of sight, I'm like a child all alone. At night, I stare into emptiness. I'm filled with such loneliness. The world goes from right to wrong. The minute you're gone. The minute you're how lonely a man I'd be. My life would be oh so blue if I couldn't be with you. The minute you're gone, I pray. The minute you're gone, I say, please don't stay away too long the minute you're too long the minute you're gone. Ja, natuurlijk eh, Cliff Richard, The Minute You're Gone. The Family Dog, die hebben het over... Uh, ja, zo gaat het in het leven. The Way of Life. Playing, young men slaying, old men praying... will change. Schoolgirls dating, daughters mating, mothers waiting to rearrange. was dat van The Family Dog met A Way of Life.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 You couldn't really have heart and hurt me like you hurt me. be so untrue. What am I to do? Every time you go away, I always say, This time it's goodbye loving you the way I do, I take it back. Without you, I would die, dear. Know when I love you so, anyone who had a heart might take me in his arms and love me too. You couldn't really and hurt me like you hurt me and be so untrue. What am I to do? Thank you. kennen het allemaal van Dusty Springfield. Maar dit was eh, Shelby Lynn. En eh, zij werd begeleid met een minimum aan eh, instrumenten. Ik hoorde de bas, ik hoorde toetsen. Maar eigenlijk niet veel meer. Een beetje drums met brushes gespeeld. maar mooie uitvoering. Anyone who had a heart. Dit is Michael Bublé. You give your hand to me. And then you say hello. I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well. Well, you don't know me. Mm. No, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. Oh, oh I'm just a friend. That's all I've ever been. Cause you don't know me. For I never knew making love. Though my heart aches with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by. A chance that you might love me too. You give your hand to me and then you say goodbye I watch you walk away Beside the lucky guy Oh, you'll never know The one who loved you so Well, you don't know me Michael Bublé. Ook altijd heerlijk om bij weg te zwijmelen.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 You just call. got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? When people can be so cold, they'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let don't you let down. You just call out of mind. good to know you got a friend. Ain't it good to know? Ja, altijd goed om te weten als je een vriend hebt. Ken het nummer natuurlijk van Carol King. Een keer in de Amsterdamse Carré eh, heb ik die live zien optreden. Uh, daar zong ze ook eh, You've Got a Friend. Maar dit was de uitvoering van niemand minder dan James Taylor. Yeah. We geven hem het voordeel van de twijfel, luisteraars. Hij wordt nog weinig gedraaid, maar ik vind niet dat hij dat verdiend heeft.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 kunnen ze zomaar kapot maken. Eigenlijk nog voordat hij veroordeeld is. Ik vind het eigenlijk wel diep triest hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. A Thousand Conversation, Marvin Wells en Ferrer... thousand conversations on a never ending theme seem to linger in my mind like the fragments of a dream that was once a part of you and remains a part of me.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 de begeleidingsband van Cliff Richard... aangevuld met John Farrer, eh, de liefde van uh, Olivia Newton-John... en gezamenlijk vormden zij het trio Marvin Welsh en Farrer. When I first saw you, I saw love. than the first time you touched me.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 Reflections of My Life. Dit waren de Marmalades. Ja, luisteraars, muziek is emotion. Of emotion, als je het in het Engels wil zeggen. En eh, dat wordt toch zijn kracht bijgezet door Samantha Seng... samen met de Bee Gees. wordt er vanzelf eh, emotioneel van luisteraars, denk ik zomaar. Hè? Prachtig nummer. Uh, Samantha Sang met de Bee Gees. Dit is Anne Murray. People smile song. tell me I'm the lucky one. And we've just begun. I think I'm gonna have a son. He will be like him and me, as free as a dove. conceived in love. The sun is gonna shine above. And even though we ain't got money, I'm so in love with you, honey. Everything will bring a chain of love. And in the morning when I rise, bring a tear of joy to my eyes and tell alright. Love a guy who holds the world in a paper cup. Drink it up. Love him and he'll bring you love. And if you find he helps your mind, better take him home, home. Yeah, don't you live alone. Try to earn what is own. zo'n stil gitaartje. Ik ga straks nog even Peaceful die Feeling van de Eagles draaien voor u. Want dan hoor je ook zo'n mooie stil gitaar in terug, Maar de volgende is ook erg mooi, vind ik zelf. Uh, we hoorden zojuist in het nieuws iets over Celine Dion... die aan een, eh, ja, een nare ziekte leidt... waardoor ze niet meer kan zingen, of nauwelijks kan zingen in ieder geval niet meer optreedt. Ik weet niet of dat nog goed gaat komen. Ik betwijfel het. Maar we hebben in eh, België hebben een zangeres. Die heet Lara Fabian. En die heeft een beetje de stem eh, van Celine Dion. Althans, ze lijkt erop. En dit is het prachtige Adagio. wishes. Wat komt daar een geluid uit, luisteraars? Het geeft me toch wel een vredig gevoel. Een peaceful, easy feeling. En daarmee sluit ik de eh, tussen vloed voor vandaag af. Dank allemaal voor het luisteren. En eh, een eh, welverdiende, vredige nachtrust toegewenst. against your skin so brown. And I wanna sleep with you in the desert tonight, with a billion stars all around.